The work of Byron Katie, The Great Undoing, may be the most profound experience you've ever stepped into. It is not always easily understood at first and may be interpreted as unkind or uncaring. We invite you to be gentle with yourself, and through this work you may find love beyond what you have ever experienced. Those who allow the work to serve them have found that relationships radically improve. Stress becomes a thing to laugh at, and peace the fundamental ongoing option. would like to do the work. We will Be the outside world that causes my pain. Dus lieverd, het is niet mogelijk dat de buitenwereld ervoor zorgt dat ik pijn heb. is what I think of the world in the moment that is my pain. Het is wat ik in het moment over de wereld denk wat mijn pijn is. There is no exception to this in my experience. In mijn ervaring bestaat er geen uitzondering No exception to this in my experience. Geen uitzondering in mijn ervaring. I am not at the mercy of the world. Ik ben niet overgeleverd aan de wereld. I have never been at the mercy of the world. En ik ben nooit overgeleverd geweest aan de wereld. I was confused. Ik was in de war. And that was my suffering. En dat was mijn pijn. Simple. Makkelijk. So sweetheart, let's begin. Dus laten we beginnen. Ik ben dikwijls bang dat Bea, en dat is mijn vriendin, seks heeft met andere mannen. I'm often afraid that Bea, my girlfriend, has sex with other men. Yes. I understand. Dat Let's hear the next one. Wat was je volgende zin? And then uh, eh, the number two or the why? The, the rest of number one. The rest of number het, het, De verdere van nummer één. Omdat er dingen in het verleden gebeurd zijn. Because things have happened in the past. I see she act eh, with men in a sensual way. Ze was, eh, ze was bij andere mannen op een hele sensuele manier. And I get it very difficult with it. En daar heb ik het heel erg moeilijk mee. Eh, ik voel me dan in de steek gelaten. I feel that she has abandoned me. Then. Yes, yes, honey. En ik voel me kwaad. And I feel angry. En ook dat er dan geen vertrouwen in mij is om eventueel samen met haar kinderen te krijgen. And then I also feel that I cannot have the trust to have children with her. Yes. En ik voel me dan ook minderwaardig, allee, ik voel me ook minderwaardig tegenover andere mannen. And then I also feel inferior towards other men. Yes. So, sweetheart, I want to ask you a question. Dus lieverd, ik wil je graag een vraag stellen. Read the first part again. Lees het eerste gedeelte nog eens een keertje op. Ik ben bang dat Bea seks met andere mannen heeft. I am afraid that Bea has sex with other men. Omdat er dingen in het verleden gebeurd zijn. Because of things that happened in the past. Good. So she is having sex with other men. Can you really know in the past? Can you really know that that's true? Dus vroeger. Zij heeft seks met andere mannen. Can you really know that that's true? Kan je echt weten dat dat waar is? We have been speaking about it. Maar we hebben het erover gehad. Has she told you she did? Heeft ze verteld dat het waar is? Eh, ja, it, yeah, it's, yeah. some things, but not, it's not, yeah, not completely sex, but in going to. And, and already then I'm already... Misschien niet helemaal seks, maar wel misschien andere dingen. En dan raak ik het al kwijt. So she is saying she's attracted to other men, she tells you? Dus klopt het dat ze tegen je zegt dat ze zich aangetrokken voelt tot andere mannen? Yes. Did you ask her if she had sex with other men? Heb je haar gevraagd of ze seks heeft gehad met andere mannen? And what did she say? En wat zei ze toen? Tot een bepaald punt, ja. up to a certain point. Okay, so Can you really know that she has had sex with other men? Dus kan je echt weten dat ze seks heeft gehad met andere mannen? Further than what she has told you? Meer dan dat bepaalde punt? Ja, ik geloof haar, ja. I, I, I believe what she says, yeah. The women, whose business is it who you have sex with? Wiens zaak is het met wie jij seks hebt? Uh, ja, het is mijn. Het is mijn zaak. Totally. Helemaal. Mm. Whose business is it who she has sex with? Wiens zaak is het met wie zij seks heeft? Die van haar. So how do you treat her when you hold the belief that she is not supposed to have sex with other men? Dus hoe behandel je haar wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat ze geen seks mag hebben met andere mannen? Dan neem ik afstand van haar. Then I create a distance. Dan sluit ik me af. I close off ik ben ook kwaad naar haar toe. I'm also angry at her. En soms komen ook verkrachtingsgevoelens naar boven. And sometimes I get feelings of rape. Yeah. And how does that feel inside of you? En hoe voelt dat binnen jou? Eh, helemaal niet leuk. Not fun at all. Can you see a reason to drop the story? Kan je een reden bedenken om dit verhaal los te laten? Uh, ja, ja, ja. Het mm. zou heel wat minder vermoeiend zijn. It would be less tiring. <laughs> Want ik ben er constant zo dikwijls mee bezig. Because it constantly keeps me occupied. Yes. Can you see one reason to keep this story that is not painful? Kan je één reden bedenken om dit verhaal vast te houden die geen pijn doet? She should have sex only with me. Ze zou alleen maar seks met mij mogen hebben. Uh, I think that I have more trust. Ik denk dat ik haar dan meer kan dat ik dan meer vertrouwen heb. That's the power of loving what is. En dat is de kracht van houden van dat wat is. Mm-hmm. Ja, yeah, but now I... Wacht, ik wou het anders zeggen van... Was... Ik denk als reden waarom het toch te houden is van... Dat, als zij geen seks heeft met andere mannen, dat er bij mij dan meer vertrouwen kan zijn. I was going somewhere else with this. I was going to say the re one reason to keep the story she shouldn't have sex with, with others is that I would have more trust in her. So, whose business is it who she has sex with? Dus wiens zaak is het met wie ze seks heeft? Can you see one reason to keep the story that is not painful inside of you? Kan je één reden bedenken om dit verhaal vast te houden die she, geen pijn doet? She should only have ah, sex with me. Dat ze alleen maar seks met mij mag hebben. Ik dacht aan de veiligheid dat het geeft, maar ik zie dat juist die veiligheid pijn doet. I was hmm. thinking of the safety that it gives, but now I can see that exactly that safety hurts. To, to keep that safety, that that hurts. Om die veiligheid hmm. vast te houden. It's the opposite of safety. Het is het tegenovergestelde van veiligheid. Who would you be without that story? Hoe zou je zijn zonder dat verhaal? when you were with her? Terwijl je bij haar bent. I, ik zou zelf meer, meer kracht in mezelf hebben. I would feel more power inside myself. Nu verlies ik daar enorm veel energie aan. And now I lose a lot of energy. Yes. That's my experience also. Dat is ook mijn ervaring. My husband's sex life is his. Het seksleven van mijn man behoort aan hem toe. It's his business. Het is zijn zaak. And if he is not monogamous, en als hij niet monogam is, I can love him fully. Kan ik helemaal van hem houden. It doesn't mean I'm going to live with him. Wil niet zeggen dat ik bij hem blijf leven. It doesn't mean I'm not going to live with him. Mm-hmm. Dat betekent ook niet dat ik dat niet doe. But I love him. I know that. Maar ik weet dat ik van hem hou. Maar ik weet ook dat ik van haar hou. Maar But I also know that I love her. Het, doet, het gaat zo snel en automatisch is die pijn er. But en, it en, goes oh. so fast and automatically that pain is there. So welcome to the work. Dus welkom bij het werk. Judge your neighbor, write it down, ask four questions, turn it around. Oordeel over je buren, schrijf het op, stel vier vragen, draai het om. She is not supposed to have sex with other men. Ze mag geen seks hebben met andere mannen turn it around and draai, see your own morality. Draai het om en kijk eens naar je ah. eigen moraliteit. Aha, yes I see. <laughs> ik. Good. That, my friend, that's possible. Want dat behoort tot de mogelijkheden. You sound like a monogamous human being. Want jij klinkt als een monogaam mens. But dat heb ik niet goed begrepen. I didn't understand this. Monogamous is only one partner. Mon monogamie betekent het hebben van één partner. I claimed. This dat is your morality. Dit is jouw moraliteit. You are to live this way. Jij, jij moet zo leven. Not other people. Niet andere mensen. They can have more than one partner. Ze, kunnen meer dan één partner hebben. But if you think that she should have sex only with you. Maar wanneer jij denkt dat ze alleen maar met jou seks moet hebben. You're one that would like to live with one partner. Dan ben jij degene die met één partner zou moeten leven. That is how you are to live. Dat is de manier voor jou om te leven. Not us. Niet van ons. Maar en hoe ga je dan om? Het die pijn altijd. Die... Zeg het nog eens. Het is altijd de pijn die... But it's always the pain that's there. Yes, because you think That she is supposed to have sex only with you. Ja, want dat komt omdat jij denkt dat ze alleen maar met jou seks mag hebben. That is your pain. Dat is je pijn. You lie. Je, je liegt. She should have sex who she has sex with. Want ze moet seks hebben met degene met wie ze seks heeft. It doesn't mean you're going to live with her or have children with her. Dat betekent, dat wil niet zeggen dat je met haar samen gaat wonen of kinderen met haar gaat maken. Simple. Het is eenvoudig. How do you treat her? When you think she should have sex only with you. Hoe behandel je haar wanneer je die gedachte hebt die zegt dat ze alleen maar seks met jou mag hebben? Controleren. Yes, I'm trying to control her. How does it feel? En hoe voelt dat? Uh, part of me. Eigen aan mij. Um, het is angst. Eh. It's because of fear. Can you see a reason to drop the story? Kan je een reden bedenken om dit verhaal los te laten? Nu voelt het zwaar. It feels heavy. Heavy. Yeah, you lose your whole world. Want dan raak je je hele wereld kwijt. You step into unconditional love. En dan stap je in onvoorwaardelijke liefde. Ja, dan komt er ideeën boven van, kan ik dat wel? But then the thought comes up, am I able to do that? Oh, that's not your business. Dat is jouw zaak niet. Our business is to notice that to a, what is true. Het is alleen maar onze zaak om op te merken wat waar is. And how it hurts when we argue with it. En wat een pijn het doet als we daar tegenin gaan what is true, not in our opinion, but in your opinion. Wat waar is, niet in, niet in onze ogen, maar in jouw eigen ogen. Look at number two. Wat is nummer twee? Um, als, allee, ik zou willen dat mijn partner van binnenuit geen behoefte aan had om met andere mannen te vrijen. I would want my partner to not have the desire from within to make love to other men. Whose business is your desire? En wiens zaak is jouw verlangen? Die has, van mij. Has anyone been able to make you desire or not desire someone? Is het ooit iemand gelukt om ervoor te zorgen dat jij iets wel of niet heel graag wenst van binnen? Uh, nee, nee. The wish comes from me. Desire nee, comes, want dat verlangen komt uit mij. Uh. So, whose business is your desire? Dus wiens de zaak is jouw verlangen. Whose business is her desire. Dus wiens zaak is haar verlangen? Haar. Thank you. Dank je. <laughs> Thank you for giving her her own desire. Dank je dat ze haar eigen, eigen ver, mag hebben. Welcome to reality. Welkom bij de werkelijkheid. Yours is yours and hers is hers. Die van haar is die van, je, die van jou is die van jou, die van haar is die van haar. Read it again. Lees het nog eens. Ik zou willen dat mijn partner van binnenuit er geen behoefte aan had om met andere mannen te vrijen. I would want my partner to not have the desire from within to make love to other men. Hopeless. hopeless? Yes. Good. how do you treat her when you try to tell her how to desire and who? Hoe behandel je haar wanneer je haar probeert duidelijk te maken naar wie ze moet, moet verlangen? I say that I have difficult when when she had have uh, <laughs> look look how you treat her. Hoe, hoe ben je dan tegen haar? When you think she should get all of her desire and put it there. Hoe behandel je haar wanneer je, wanneer je denkt dat ze al haar verlangen moet nemen en het moet richten op jou? Is een It sounds like manipulation. That's because it is. En dat komt omdat het ook mhm. zo is. Mhm. <laughs> Uh, how does it feel inside? En hoe voelt dat binnenin? When she puts it over there and you want it here. Wanneer zij het daarop richt, wil jij het hier wil hebben. Moeilijk. Hard. Can you see a reason to drop your story? Kan je een reden bedenken om dit verhaal los te laten? That is hopeless anyway. Wat uiteindelijk toch hopeloos is? Ik merk dat ik het moeilijk heb om het toe te laten omdat het hopeloos is. I can see I have a very hard time to accept the fact that it's hopeless. To really let it get Om, om het echt naar binnen te laten gaan. And while you're deciding, it's still going to be hopeless. En terwijl je het daar moeilijk mee hebt, blijft het even hopeloos. Ik voel ook dat er een stukje kwaadheid naar boven komt. I can also feel that some of my anger is arising. Nee. fear. Dat is angst. Who would you be without the story? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? That you can control someone's desire. Dat je iemand, iemand ver, verlangen mm. kunt be, beheersen. Thank you, sweetheart. Vrijer. More free. But more pain is coming behind. <laughs> maar dan komt er ook meer pijn achteraan. So good, work mm. with that. Dus dan werk je daarop. Write that down. En schrijf die pijn op. You are not in control here. Want jij hebt hier geen controle. Let's turn that one around. Laten we die zin eens omdraaien. Mm. De, zin was, ik zou willen dat mijn partner van binnenuit er geen behoefte aan had om met andere mannen te vrijen. The sentence was, I would want that my partner does not have the desire from within to make love to other men. So turn it around. Dus draai het om. Ik zou willen dat ik zelf van binnenuit er geen behoefte aan had om met andere vrouwen te vrijen. I would want that from within I do not have the desire to make love to other women. And that's not the case. En dat heb ik ook niet. Uh, I mean, I, I know that there exists, that the, I have this part too, that I sometimes want to have sex with other women. That I mean. Eh. Ik bedoel, ik weet dat dat er ook een deel in mij is wat soms seks met andere vrouwen wil hebben. So, When you get this thing handled, then come talk to her. Dus wanneer jij weet hoe je daarmee om moet gaan, dan kan je, kom je pas het ons vertellen. The purpose of mentally being in, in her business is so you don't have to look at your business. Want het doel om mentaal in haar zaken te gaan zitten is zodat je niet naar je eigen zaken hoeft te kijken. Just work on yourself. Welk werk aan jezelf. Hmm. You're trying to teach her what you don't have yet. Want je probeert haar bij te brengen wat je zelf nog niet kan. Uh, it's not teaching. I, I know it that that is it. You're asking her to do something that you can't do yet. Je vraagt dat zij iets kan doen wat je zelf nog niet kan. You're asking her to stop something that you haven't stopped yet. Je vraagt haar ergens mee op te houden waar je zelf nog niet mee bent opgehouden. Let me get this straight. Laten we even dit duidelijk op een rijtje zetten. It's okay if you do it, but not that she does it. Het mag dus wel wanneer jij het doet, maar niet wanneer zij het doet. Um, I judge myself in, in that too. Ja, maar ik, ik veroordeel mezelf hier ook voor. And I keep, I stop certain things. En dan stop ik bepaalde dingen. It's a beginning. Het is een begin. And when you have this perfected, then talk to her. En wanneer je helemaal weet hoe het moet, praat dan pas met haar. This will leave you more time to work on you. En dan heb je meer tijd nu om aan jezelf te werken. Mm -hmm. Let's look at the next one. Wat is de volgende? You see, one is hopeless, one is possible. Kijk, de ene is hopeloos, maar de andere is mogelijk. But you cut off your time by focusing in her business. Maar dan haal je je eigen tijd van jezelf weg door je alleen maar te richten op haar zaken. Let's look at the next. Wat zou zij wel of niet behoren te doen, wat zou er moeten gebeuren? En dat... Eh, ik zou willen uh, dat ze niet liegt tegen mij, dat ze eerlijk is. I would want her to not lie to me and to be honest to me. Turn it around. Draai het om. Ik zou willen dat ik niet lieg tegen mezelf en eerlijk ben tegenover mezelf. I would want me to not lie to myself and be honest to myself. And there's another turnaround. En er is nog een omkering. In the same sentence. In dezelfde zin. I would want me. Ik zou dat ik. I would want me. Ik zou willen dat ik. To be honest with her. Ik zou willen dat ik eerlijk ben tegen haar. Ah. Ik zou willen dat ik eerlijk ben tegenover haar. I would want me to be honest towards her. Ja, die idee, ik heb daar idee dat ik wel eerlijk ben tegenover But I really have the idea that I am honest towards her. Do you tell her you desire other women? Heb je haar Yes. wel verteld dat je ook mm-hmm. andere vrouwen wil soms? Yes. Well, she gives you the same thing. Dus je krijgt van haar precies hetzelfde. Perfect. Het is perfect. Oké, okay, I don't understand, but it's oké. Ik snap het wel niet, maar het is goed. You want her to stop desiring other men? You stop desiring other women. Je wil dat zij ophoudt met het willen van andere man mannen. Hou dan zelf op met het willen van andere vrouwen. Mm -hmm. Just look at this. Yeah, uh, When you look at how you treat her, it's easy to see why she could desire other men. En wanneer je kijkt naar hoe je tegen haar bent, dan kan je je makkelijk voorstellen waarom ze soms andere mannen wil. Because I... Omdat ik... wat was je volgende? Wat heb je van haar nodig? Wat zou er moeten gebeuren om het jou naar je zin te maken? What do you need from her? Eh, ik heb nodig dat, dat ze eerlijk is tegenover mij, zodat ik vertrouwen in haar heb. I need her to be honest towards me, so that I can trust her. Warmte, genegenheid, seksualiteit. Warmth, affection and sexuality. En later heb ik nog de zin erbij geschreven, ik wil dat ze alleen met mij vreet. And later I added that one more line, mm. I want her to only make love to me. Hopeless, turn it around. Hopeloos, draai het om. Ik wil dat ik eerlijk ben tegenover mezelf. I want me to be honest towards myself. Ah, zodat ik zelfvertrouwen kan hebben. So that I can have trust in myself. Yes, angel. Yeah, angel. I miss that. Yeah. you miss it. You're so focused over there in someone else's business, you miss you. Je bent zo gericht buiten jezelf, in iemand anders zijn zaken, dat je mm. jezelf helemaal mist. It's very painful not being home. En dat, het is heel erg pijnlijk om niet thuis te zijn. When you're home, she will come to you or not. Wanneer je thuis bent, dan komt ze naar je toe of niet. Keep reading. Blijf eens lezen. Ik wil mezelf warmte, genegenheid en ook seksualiteit geven. I want to give me warmth, affection and sexuality. Yes. Yeah. En ik wil alleen met haar vrijen. And I only want to make love to her. And I feel that it's more difficult to say this from in, inside. And dit is heel moeilijk om van binnenuit te zeggen. And I only want to make love to me. En ik wil alleen maar met mezelf vrijen. En ik wil alleen maar met mezelf vrijen. Hmm. hmm. I know. You cannot ever get it from outside of you. Je kan het nooit van daarbuiten krijgen. Mm-hmm. If I thought my husband was supposed to make my life happier, I would be delusional. Als ik denk, als ik zou denken dat, mij, dat het mijn mans taak is om mijn leven mm-hmm. gelukkiger te maken, dan leef ik in een desillusie. It's not his job. Want het is niet zijn taak. Mm-hmm. I want him to make himself complete. Ik wil dat hij zichzelf heel maakt. If I use him to complete me, it leaves nothing for him. Als ik hem gebruik om mij heel te maken, dan blijft er voor hem niks meer over. I love him. Want ik hou van hem. I want him to live what he needs to live on his path. Ik wil dat hij leeft zoals hij moet leven op zijn eigen levensweg. When I love myself, then I love him that much. Wanneer ik van mezelf hou, dan hou ik net zoveel van hem. Look at the next one. Wat is je volgende? <laughs> Wat vind je van haar of van de situatie? What do you think of her? Ja, daar heb ik gewoon is een toffe, sensuele en verleidelijke vrouw. She is a cool, <laughs> sensual, seductive woman. Yes. <laughs> yes. En later on, I, allee, heb ik toe, aan toegevoegd, de situatie is, is een situatie waar ik moeilijk mee kan omgaan. And later I added, the situation is one that I have a hard time dealing with. Ik vind dat ik moet ik vind dat ik er moet leren mee omgaan. Met mijn angsten, kwaadheid en controle op alles willen houden. I feel that I should learn how to deal with it and with my fears and with my wanting to control everything. So, sweetheart, turn it around except for that last part. Dus liever draai het om behalve dat laatste gedeelte. I am. <laughs> Ik ben. Ik, ik ben een toffe, sensuele en verleidelijke man. I yes, am yes. sensitive, seductive man. Yes, angel. Yeah. yeah, angel. Then continue. En ga eens And the last laatste And En de part. No, isn't there more? Was er niet nog iets daarna? Het is een situatie waar ik moeilijk mee kan omgaan. This is a situation uh, I have a hard time dealing with. Ja. Yeah. I don't know how to turn that. Ik weet niet hoe ik dat om moet draaien. It's just fine the way it is. En het hmm. is precies goed zoals het is. Read the whole thing just like that again. En lees het nog eens een keertje precies zo op. Hmm. Het is een situatie waar ik moeilijk mee kan omgaan. This is a situation I have a hard time dealing with. No, start at the top. I am a sensual. Begin nog eens, ik ben een toffe. Ik ben een toffe, sensuele en verleidelijke man. I am a cool, sensual, seductive man. En het is een situatie waar ik moeilijk mee kan omgaan. That's right. <laughs> yes. Mm. There's a whole world inside of you waiting to be discovered. Er is een hele wereld binnenin je die erop zit te wachten totdat jij hem ontdekt. As long as you're in her business, you can't know its beauty. En zolang je in haar zaken zit, dan kan je die schoonheid niet eens zien. Life is internal, not out there. Leven is intern, niet daarbuiten. Hmm. Let's look at the last one. En wat was je laatste? Hmm. Wat wil je nooit meer met die persoon of in die situatie meemaken? Would you never want to experience. Ik wil nooit meer meemaken dat Bea ligt tegen mij. I never ever want to experience that she lies to me. <laughs> I am willing. <laughs> yes. Ik ben bereid. <laughs> I'm willing. I'm willing to experience. ik ben bereid om te ervaren of om mee te maken. That she never lies again. I'm willing to experience that she lies again. <laughs> Ik ben, ik ben bereid om te ervaren dat ze weer tegen me ligt. good to say. If it hurts, Moeilijk te zeggen. If it hurts, go back to the work. Want als het dan weer pijn doet, dan ga je weer terug naar het werk. Look forward to it. Kijk er naar uit. The ones we're closest to push those buttons that we haven't healed yet. Degenen die het dichtst bij ons staan, kunnen precies die plekjes aanraken die we nog niet hebben ge genezen. You want it all or not? Wil je alles of niet? <coughs> of niet? She'll give it to you. Want zij geeft het aan je. Our partners and our brothers and sisters will give us everything we need. Onze partners, onze broers en zusters geven ons alles wat we nodig hebben. Guaranteed. Dat is gegarandeerd. Now that we know how to handle it. Nu dat we weten hoe we ermee om moeten gaan. Hmm. Hmm. So I look forward to. Hmm. Dus ik kijk er naar uit om. Ik ben bereid om terug mee te maken dat Bea tegen mij liegt. I'm willing to experience again that she lies to me. and I look forward to. En ik kijk ernaar uit. Hmm. I can say ik kijk ernaar, allee, ik kijk ernaar uit, maar it's not coming from interior. I can I could say uh-huh. those words I look forward to it, but they're not coming from inside. It doesn't matter. geeft It niet, could happen again. want het zou weer kunnen gebeuren. Ja. You can, you can be at war or you can open up a little. Je kan de strijd aangaan of je kan jezelf een beetje openstellen. Chances are you could have this thought again. Want de kans is groot dat, deze, dat dit denken weer een keer terugkomt, deze gedachte. Mm-hmm. Doesn't mean she's lying. Het betekent niet eens dat ze mm-hmm. liegt. Mm-hmm. It's your concept that is the pain. Het is jouw idee wat zo pijnlijk is. She's not supposed to lie. Is it true? Zij zou niet mogen liegen. Is dat waar? Ja, nou deze namiddag begin ik te twijfelen. <laughs> well, after this session I'm starting to doubt that. Let's teach a cat to bark. Laten we een kat leren hoe die moet lachen. Idiot. Idiot. Hopeless. Hopeloos. People should not lie. What's the reality of it? Mensen zouden niet mogen liegen. Wat zegt de werkelijkheid? We do. We doen het wel. Cats bark, cats meow, we lie. Mhm. Dat, honden blaffen, katten miauwen en wij liggen En dat is alles. People should not lie. That's insane. Mensen zouden niet mogen liegen. Dat klopt niet. That belongs with the dinosaurs. Dat hoort nog bij de dinosaurussen. That's crazy. Het is, het is belachelijk. Do you go out and tell the wind not to blow? Ga je naar buiten om tegen de wind te zeggen dat hij niet mag waaien? Mm. Tell the snow to go away. Mm. Zeg tegen de mm. sneeuw dat hij stopt. You don't do that. Dat is niet iets You don't argue with reality. Je gaat niet tegen de realiteit in. Part of human is lying. It's what we do. Ja, ah, het I, we I do sometimes as well. We're supposed to. Want dat hoort ook zo. Mm -hmm. She's not supposed to lie. Turn it around. Zij mag niet liegen. Draai het om. Eh, ik word verondersteld van niet te liegen. I am not supposed to lie. Ja. En soms doe ik En soms doe het ah. ook. So when you get it down, then go talk to her. Dus wanneer jij precies weet hoe het moet, praat dan pas tegen haar. Oké. Not one breath sooner. En niet één adem eerder. My husband loves to lie. Mijn oh. man vindt het heerlijk om te liegen. Oh. He loves his story. Hij, hij houdt van zijn verhalen. I cannot tell you how happy it makes him. En ik kan je niet zeggen hoe gelukkig ze hem maken. And when I just listen to him. En wanneer ik dan gewoon naar hem luister. He gets so happy. Wordt hij zo blij. But if I say you're lying. Maar als ik zeg jij liegt nu. That doesn't feel like love to me. Dat klinkt in mijn oren niet als liefde. His face falls. Zijn, zijn ge, ge, gezicht betrekt. He gets hurt and he begins to be defensive. Hij begint zich te, te ver, verdedigen en hij voelt zich gekwetst. He's my friend. Hij is mijn vriend. I love him. Ik hou van hem. I am not his teacher. Ik ben niet zijn leraar. When I learn to stop lying, then we'll have a talk. Wanneer ik leer hoe ik moet ophouden met liegen, dan zal ik nog eens met hem praten. You accept it all. Oh, sweetheart. <laughs> en jij accepteert het oh. allemaal? Why would I cheat me of my husband? Waarom zou ik mij mijn man kosten? I'm not crazy anymore. Want ik ben niet meer gek. Ah. Mm-hmm. If I think he is supposed to tell the truth, mm. I separate from him. Wanneer ik denk dat hij de waarheid moet spreken, dan creëer ik mm. afstand tussen ons. It's war, it's divorce. Dat is oorlog, dat is echtscheiding. He loves his story. Why would I steal his property from him? Hij houdt van zijn ver, verhalen. Waarom zou ik zijn bezit van hem afnemen? Or try to. Of het proberen. I can't steal it anyway. Ik kan het sowieso niet afnemen. The more I call him liar, the tighter he hangs on to his story. Want hoe meer ik hem leugenaar noem, hoe meer hij zich aan zijn, aan zijn verhalen vasthoudt. So we laugh together. Dus we lachen samen. I'm not crazy anymore. Ik ben niet gek meer. How do I know people should lie? They do. Hoe weet ik dat mensen moeten liegen? Ze doen het. Let me just work on myself. Laat, kan ik nu aan mezelf werken? And can you know that she's lying? En kan je weten dat ze liegt? Can you really know that that's true? Kan je echt weten dat dat waar is? No. Mm. You attach to this, these old, this old mythology. You feel pain. En wanneer je je vasthecht aan deze oude mythologie, dan voel je pijn. This is superstition, dit this is, whole thing. Dit is bij, bijgeloof, dit hele ding hier. We you should not lie, but only for your good. Wij zeggen, jij mag niet liegen en dat is alleen maar voor je eigen bestwil. No, she's supposed to stop lying so you are more comfortable. Nee, ze moet ophouden met liegen zodat jij je lekkerder voelt. So I don't want to sac sacrifice my husband's life for mine. En ik wil niet het leven van mijn man op, uh, opofferen voor, mijn, voor mezelf. Mm-hmm. It's not love. Dat is geen liefde. Ah, it's very good to sit here with you. Het is heerlijk om hier met jou te zitten. Until I learned to love myself, I had no love for my husband. Totdat ik leerde hoe ik van mezelf moest houden, had ik geen liefde voor mijn man. The best it ever got is when he gave me what I wanted, then it felt more comfortable. En het beste was het wanneer hij me gaf mm. wanneer ik wilde, want dan voelde het wat prettiger. And when he took it away, it mm. changed. En wanneer hij het dan weer van me afnam, dan veranderde hij. Personalities don't love, they want something. Persoonlijkheden houden niet van, ze willen iets. I could only inquire, investigate and turn it around. Ik kon alleen maar het mezelf afvragen, onderzoeken en het omdraaien. I mentally lived in the world's business and I had no inner life. Mentaal leefde ik volledig in de zaken van de wereld en ik had geen, eigen, geen innerlijk leven. Today the inner life and the outer life are same. En vandaag de dag zijn het innerlijke leven en het uiterlijke leven hetzelfde. No separation. Geen afscheiding. All I did is what you do. En het enige wat ik deed is wat jij nu hier doet. So, any questions, thoughts? Zijn er vragen, gedachten? Ja. Mm-hmm. Even op microfoon. Um, sometimes you say it's something I don't understand, like... Um, Soms zeg je iets wat ik niet begrijp. For example, when he said on, on a certain point, um, I'm afraid I'm not able to do that, you said that's not your business. Bijvoorbeeld toen hij zei, uh, ik weet niet of ik dat wel kan, en toen zei jij, dat is niet jouw zaak. I learned to stay mentally out of people's business. Ik heb geleerd om mentaal uit de zaken van andere mensen te blijven. And they enjoyed it so much. that I began to give me the same courtesy. En ze vonden dat zo heerlijk dat ik datzelfde ook aan mijzelf gaf. Today I have no business. Vandaag heb ik geen zaken meer. So you just, are you saying I'm not, are you saying you stop worrying? <laughs> Bedoel je dat je, je, dat je ophield met zorg maken? Totally. Helemaal. And that's what you mean when you say that's not your business. En dat is wat je bedoelt wanneer je zegt dat is niet mijn zaak? It just happens I itself. do the work. Ik doe gewoon het werk. Just do the work. That's your business, your thinking. Dat is jouw enige zaak, je denken. The work is infinite, unending. En het werk is eindeloos, kent geen grenzen. And there's no greater fun than self-realization. En niets is leuker dan zelfrealisatie. Good. Thank you, Angel. I look Thank forward you. to our friendship. <laughs> Thank you. Good. Good. Let's look at number Yeah. Kijk naar nummer één. So. <laughs> so, where was I? <laughs> I am angry at women. But maybe women even don't exist. Stel dat vrouwen, misschien dat vrouwen ook niet bestaan. Ja, ja. you see, a woman is nothing more than your story. true. Kijk, een vrouw is niets meer of minder dan jouw verhaal. I'm not saying there is not a woman or a couch. Ik zeg niet dat er geen vrouw bestaat of dat er geen bank bestaat. But don't you tell the story of a woman and then you feel a feeling? Maar vertel je niet eerst het verhaal van een vrouw en daarna pas voel je iets? Not before. Daarvoor niet. So a woman is no more than your story. Dus een vrouw is niets anders dan jouw verhaal. No story, no woman. Geen verhaal, geen vrouw. That's true. That's, That's <laughs> true. We gaan terug naar de afspraakjes. I'm, I'm angry at women because they don't want to have sex with me. And no matter how many women have sex with me, still I always will believe this story. Ik ben boos op vrouwen omdat ze geen seks met me willen hebben. En hoeveel vrouwen ook wel seks met me hebben, dan geef ik nog steeds dit verhaal niet op. So let's turn it around. Laten we het even omdraaien. I don't, I don't want to have sex with women. Ik wil geen seks met vrouwen. Isn't that as true? Is dat niet net zo waar? Ja, yeah, I guess it's, I guess it is. Ik geloof het wel. Go there. En ga daar naartoe. If you care to. Als het je kan schelen. What really is your truth? Wat is eigenlijk jouw waarheid? Go inside and know for yourself. Keer naar binnen en kom er voor jezelf achter. Maybe we want even more intimacy than can be experienced as a body. Misschien willen we wel veel meer intimiteit dan die die alleen met een lichaam ervaren kan worden. Maybe sex is what we use to stay separate. Misschien is seks datgene wat we gebruiken om afgescheiden te blijven. Interesting. Dat is hmm? interessant. Interesting. Dat is interessant. Yes, yes, I think maybe I don't give them about sex. Ja, misschien kan seks me helemaal niks schelen. Look at number two. Wat is nummer twee? Um, I, I would like all the women of the world uh, to want sex with me. Ik wil dat alle vrouwen van de hele wereld seks met mij willen hebben. What for? Waarom? I don't know. Dat weet ik um, niet. Well, then you'd have what? Sorry? Want dan heb je wat? Um, seks. And then you'd have what? En dan zou je wat hebben? That would be very quiet. Dan zou het heel rustig zijn. Can you really know that that's true? En kan je weten dat dat waar is? Sounds like a pretty noisy party to me. <laughs> in, mijn, in mijn oren klinkt dat als een heel luidruchtig feestje. then what do you have? En wat zou je dan hebben? Nou ja, I would have, uh, mijn agenda zou heel vol staan. My, my uh, agenda would be very filled up. And then what would you have? En wat zou je dan hebben? Uh, I don't know, but no, it feels good. Ik weet het niet, maar het voelt gewoon goed. So everything you ever wanted, you have here now. Dus alles wat je ooit wilde, heb je nu al. Do I? Heb ik dat? I heard you say I feel good now. Want ik hoorde je zeggen dat het nu goed voelt on the other side of all the women, all the money, all the power, it's so you can have this. Aan de andere kant van al die vrouwen, al die macht, al dat geld, dat is alleen maar zodat je nu dit kunt hebben. So you can skip that and just have it from here. Dus dat kan je overslaan en het nu hebben. That nou, is too easy. Dat is te makkelijk. Is that true? Is dat waar? It's not my experience. It's is niet mijn ervaring. maybe, or maybe it's too difficult misschien is het wel te moeilijk. Is that true? Is dat waar? Can you really know that? Kan je weten dat dat waar is? Let's look at the next one. Wat is je volgende? Um, kijken. The women, they shouldn't um, reject me. Vrouwen zouden me niet moeten afwijzen. Is that true? Is dat waar? Do they? Doen ze het? Sometimes they do. Soms wel. What is it? Het is zoals het is. Turn, turn it around. Draai het eens om. I shouldn't uh, reject women. Yes. Ik zou vrouwen niet moeten afwijzen. And again. En nog eentje. Uh, I shouldn't reject myself. Yes. Ik zou mezelf niet moeten afwijzen. So live what you preach. Dus leef wat je predikt. Let's look at the next one. Wat is je volgende? They should be uh, kind and um, ontvankelijk receptive. She, they should be kind of receptive to me. We'll have our own life instead, thank you. Turn it around. <laughs> Ze moeten vriendelijk en, en ontspannend zijn, maar in plaats daarvan hebben we liever ons eigen leven. Dank je. Um, I should be kind and receptive. Ik moet aardig en ontvangend zijn. Yes, Angel. Ja. Yeah. That's what I experience. Dat is mijn hmm. ervaring. But what do you experience? Maar wat is jouw ervaring? Daar gaat het om. Uh. If you are kind and loving to women, then you may like you when you do that. Wanneer jij aardig en zacht, zachtaardig, bevriendelijk bent naar vrouwen toe, dan kan het zijn dat je jezelf als prettig ervaart wanneer je dat doet. When you are not kind to women, you may not feel that comfortable inside. En wanneer je onaardig bent tegenover vrouwen, dan kan het zijn dat je je binnenin niet lekker voelt. So don't bother being kind to us, for us. Dus je hoeft niet ervoor te zorgen dat je aardig tegen ons doet vanwege ons. Be kind to us for your happiness. Wees aardig tegen ons voor jezelf, je eigen geluk. Get totally selfish and love the world. Word helemaal totaal zelfzuchtig en haal van de wereld. For you. Voor jezelf. You are the world. Jij bent de wereld. The world is your story, no more, no less. De wereld is jouw verhaal, niets meer en niets minder. Now, now, mm. now. should spread their legs for me. Vrouwen moeten hun benen voor mij openen. And is that true? Is dat waar? No. Nee. Even when we do, can you know that we're doing it for you? Zelfs wanneer we het wel doen, kan je dan weten dat we het voor jou doen? That could be a bit arrogant. Sorry. Dat zou een beetje arrogant kunnen zijn. Mm -hmm. arrogance. Dit is pure arrogantie. And hopeless. En hopeloos. Let's look at the next one. Wat is je volgende? Who would you be without that story in the presence of a beautiful woman? Wie zou je zijn zonder dat verhaal in de aanwezigheid van een hele mooie vrouw? It, felt, it would feel very, uh, very, very nice, very comfortable. Ja, dat zou heel prettig voelen. Yes. More natural. Veel natuurlijker. More like you. Veel meer zoals je echt bent. Yeah. The reason for this and the reden hiervoor is is that if I want you to do something for me, it is not love. Is wanneer ik wil dat jij iets voor mij doet, dan is dat geen liefde. Because the truth is, I want what you want. Want de waarheid is dat ik wil wat jij wil. So if you want to do something else, dus als jij wat anders wil doen, that's what I want. Dan is dat wat ik wil. I know the joy of freedom. Want ik ken de vreugde van vrijheid. And the moment I try to get you to give up your life for me. En op het moment dat ik ga proberen of jij je leven op wil geven voor mij. even the smallest way. En zelfs op de allerkleinste manier. It's an attempt to steal your life from you. Hm. Dan is dat een poging om jouw leven van je te stelen. And the thief has no peace. En een dief kent geen vrede. Because it's the opposite of freedom. Want het is het tegenovergestelde van vrijheid. And it can't be done. En het kan ook, het, het is onmogelijk. Because even when it appears that I get what I want. Want zelfs wanneer het erop lijkt dat ik krijg wat ik wil. I always know I stole it. Dan weet ik altijd dat, dat ik het hmm. gestolen heb. And when you say, I love you. En wanneer jij zegt, ik hou van je. I never believe it. Dan geloof ik je nooit. Because I have manipulated you with something that was false. Want ik heb jou gemanipuleerd met iets wat vals was. So you're thanking the wrong person. You're thanking a mask. Dus je dankt de verkeerde persoon, want je dankt een masker. And I always know that. En dat weet ik altijd. So I prefer just to be this. Yes. Dus ik ben liever gewoon dit. I am your story of me. Ik ben jouw verhaal van mij. Your story of who I am is all that's left of me. Jouw verhaal over wie ik ben is het enige wat er nog van mij over is. And whatever your story is, it's accurate. En wat dat verhaal ook mogen zijn, het klopt altijd. It's your story. Want het is jouw verhaal. Are there any questions or thoughts? Zijn er gedachten of vragen? It's very strange to realize that something that seemed to be very important actually doesn't mean anything. Het is heel vreemd om erachter te komen om iets waarvan het leek dat het er zoveel toe deed, dat het eigenlijk helemaal niets is, niets betekent. It's a beginning. En dat is een begin. It's a beginning. Het is een begin. Ah, there's something so much sweeter than what we thought we wanted. Er is iets wat zoveel prettiger is dan wat we dachten dat we wilden. The power of truth. De kracht van de waarheid. What do you mean when you say all oh, pleasure is pain? Wat bedoel je wanneer je zegt dat alle plezier pijn is? Go inside and know for yourself. Ga naar binnen, keer naar binnen en kom er voor jezelf achter. How does it feel to seek it? Hoe voelt het om er achteraan te lopen? How does it feel when you're seeking pleasure? Hoe voelt het wanneer je achter plezier aanloopt? And how does it feel after you've had it? En hoe voelt het wanneer je het één keer hebt gehad? And how does it feel to want more of it? En hoe voelt het wanneer je nog meer wil? How does it feel to be a seeker of what can never bring you happiness? Hoe voelt het om ergens achteraan te lopen wat je nooit geluk kan brengen? To live in the future always. Om altijd in de toekomst te leven. If you want fear on purpose, get future. Seek als pleasure. expres angst wil hebben, maak dan een toekomst en loop achter plezier aan. Pleasure is always in the future. Want plezier zit altijd in de toekomst. It's like dangling a carrot. Net zoals een wortel die je voor je neus hangt. And after you've had it, it's the story of the past. En nadat je hem hebt gehad, dan wordt het, het, het verhaal over het verleden. If you want shame and guilt on purpose, get a past. Als je schaamte en schuld expres wil hebben, maak dan een verleden. What do you think of pleasure? Do you obsess? Do you? Do you obsess? Wat, hoe denk je over plezier? Ben je, ben je geobsedeerd? And isn't it empty? Didn't hear that. Isn't it empty? Is het niet leeg? If you want more of it, you're allergic to it. En als je nog meer wil, dan heb je allergieën voor. Internally. Binnenin je. That's not a right or a wrong. En het gaat niet om goed of fout. This is not about that. Daar gaat het niet over. This is about going inside to know for yourself. Dit gaat, er naar, dit gaat erover om naar binnen te keren en er voor jezelf achter te komen. There's only one addiction that works. Er is alleen maar één verslaving die werkt. the addiction to the love of truth. En dat is de, de verslaving aan de liefde voor de waarheid.